zou je nog zo graag iets willen zeggen? Al zeggen woorden niet wel. Het is niet zomaar even uit te leggen. Al weet ik dat je dit best horen wil. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen? Jij die heel je leven aan mij gaf. Voor jou hoef ik geen woorden te verzinnen omdat jij liefde in mijn leven bracht. Dit wordt voor ons een dag en duizend dromen, jij en ik. Zijn bij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar het geluk. Dit wordt voor ons een dag en duizend dromen, ik ben toch nog goed terecht gekomen, maar ik weet, er is geen weg meer terug. Ik voel de warmte door mijn lichaam stromen. Jij zet mijn hele hart in vuur en vlam. Ik droom van die momenten die gaan komen. Die uren samen maakten mij een man. Jij geeft mij meer liefde als die anderen. Onzekerheid verdwijnt nu uit mijn hart. Ik hoop dat dit nooit meer verandert. Want elke dag is steeds een nieuwe start. Dit wordt voor ons een dag en duizend dromen, jij en ik zijn bij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar het geluk. Dit wordt voor ons een dag en duizend dromen, ik ben toch nog goed terecht gekomen, maar ik weet, er is geen weg meer terug. duizend dromen, jij en ik, zijn bij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar het geluk. Dit wordt voor ons een dag van duizend dromen, ik ben toch.